Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov noemt het bevrijden van de Donbass-regio in Oost-Oekraïne een onvoorwaardelijke prioriteit voor Moskou. Hij zei dat in een interview met een Franse tv-zender. Oekraïners in de rest van het land moeten zelf bepalen wat ze doen, zei Lavrov. Rusland spreekt nog altijd van een militaire operatie in Oekraïne. Volgens Lavrov kost die veel tijd, omdat de Russen is opgedragen om geen burgerdoelen aan te vallen. De VN zegt dat in Oekraïne zeker 4000 burgers zijn omgekomen. In het noordoosten van Brazilië is het aantal doden als gevolg van de hevige regenval opgelopen naar 57. Eerder werden 31 doden gemeld. Er zijn tientallen vermisten en duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. geraakt. In sommige gebieden viel in 24 uur meer regen dan het gemiddelde van de hele maand mei. De regen veroorzaakte overstromingen en modderstromen. De Braziliaanse president Bolsonaro reist vandaag naar het rampgebied om de situatie te bekijken. KLM houdt zich nog altijd niet aan de voorwaarden voor de coronasteun, zegt de staatsagent, de onafhankelijke toezichthouder. Dat schrijft het kabinet aan de Eerste Kamer. KLM kreeg twee jaar geleden de miljardensteun, onder meer op voorwaarde dat het bedrijf de kosten met minstens 15% zou terugbrengen. Maar de toezichthouder zegt dat de luchtvaartmaatschappij juist meer geld uitgeeft, vooral aan salarissen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia is gewonnen door de linkse kandidaat Gustavo Petro. Hij kreeg ruim 40% van de stemmen en neemt het bij de tweede ronde volgende maand op tegen de onafhankelijke kandidaat Rodolfo Hernández. Die kreeg 28%. Het weer. Vrijwel overal droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 7.